bij een moordcomplot tegen de Zweedse cartoonist Lars Felix. Vrijdag waren al drie verdachten vrijgelaten. Begin deze week werden zeven moslims opgepakt in het zuiden van Ierland. Ze zouden van plan zijn geweest Lars Vilks te vermoorden. Hij maakte in 2007 drie tekeningen van de profeet Mohammed met het lichaam van een hond. In de islamitische wereld werd woedend gereageerd. De terreurbeweging Al-Qaeda zette een bedrag van 100.000 dollar op het hoofd van de cartoonist. Er zitten nu nog drie mensen vast vanwege het mogelijke moordcomplot. In het Groningse Stietswicht heeft een felle brand een woonboerderij volledig verwoest. De brand brak rond 9 uur uit. De man die er woonde probeerde het vuur eerst zelf te blussen. Toen dat niet lukte belde hij de brandweer. Die kon niet voorkomen dat de boerderij helemaal verloren ging. De man is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook had ingeademd. Zijn vrouw bleef ongedeerd. De brand is vermoedelijk in de schoorsteen ontstaan. Rusland en Amerika zijn het vrijwel eens over een nieuw verdrag voor de reductie van kernwapens. Dat hebben het Kremlin en het Witte Huis bekendgemaakt. De Russische president Medvedev en zijn Amerikaanse collega Obama spraken elkaar gisteren aan de telefoon. Twistpunt in de onderhandelingen was lange tijd de controle op de naleving van de gemaakte afspraken. Dat probleem lijkt nu opgelost. Beide landen denken dat het verdrag snel ondertekend kan worden, maar er is nog geen datum genoemd. Met het nieuwe verdrag verplichten Amerika en Rusland zich tot het vernietigen van duizenden kernwapens. Er moet de opvolger worden van het startverdrag uit 1991. Dat liep in december vorig jaar af. Het weer, af en toe valt er regen of motregen en het wordt niet kouder dan een graad of 4. Overdag blijft het regenachtig, maar soms schijnt ook even de zon.